Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Groningen is gisteravond opnieuw winning. Volgens de politie is het gevaarlijk om op het terrein van de NAM te komen. Dinsdag gebruikten agenten de wapenstok, pepperspray en honden. Toen raakten volgens code rood vijf betogers gewond. Dat agenten gisteravond opnieuw de wapenstok trokken was een communicatiefout, zegt de politie later op Twitter. De actievoerders overwegen aangifte te doen van mishandeling. De voortvluchtige oud-drugsbaron Kobus L. is opgepakt in Roosendaal. Vorige maand werd hij bij Verstek veroordeeld tot 12 jaar cel voor het doden van zijn schoonzoon. Na het vonnis verdween Kobus L. spoorloos. De politie en het OM hielden een zoektocht naar hem, onder meer in woonwagenkampen in Noord-Brabant en op een camping in Hank. Die zoektocht leidde uiteindelijk naar de woning in Roosendaal. In Velden in Noord-Limburg heeft een verwarde man gedreigd zijn huis op te blazen met explosieven. Hij had zich gisteravond binnen opgesloten. Voor de zekerheid moesten bewoners van acht huizen in de buurt hun huis uit. Ze werden opgevangen in een sporthal. Het duurde tot na middernacht voor een arrestatieteam van de politie hem kon aanhouden. Waarom de man in Velden zijn huis dreigde op te blazen en of er ook echt explosieven waren is onbekend. Politiebonden hebben vanavond actie gevoerd bij de voetbalwedstrijd PSV Bate Borisov. Op drie toegangswegen naar het stadion in Eindhoven werden fuiken opgezet en deelden agenten flyers uit voor een betere CAO. Maandag tijdens de ochtendspits wordt er actie gevoerd op station Utrecht Centraal. De politie zegt dat treinreizigers dan rekening moeten houden met vertraging. Het weer, vannacht nog een enkele bui. De temperatuur daalt naar 14 graden. Overdag nu en dan zon, vooral in het oosten en noordoosten een enkele bui.